corona coronaregels. In Peking verzamelden honderden mensen zich bij de Unie. Weg met president Xi Jinping, schreeuwden de demonstranten. De protesten ontstonden na een brand in een appartementencomplex in een stad in het noorden van het land. Bewoners zaten vanwege covid opgesloten en konden geen kant op toen het vuur uitbrak. Tien mensen kwamen om. En in de Oekraïense hoofdstad Kiev wordt vanaf vandaag veel sneeuw verwacht. En dat is een groot probleem voor de mensen die daar wonen. Miljoenen mensen in de stad hebben nog altijd niet of nauwelijks stroom. En dat komt door de Russische raketaanvallen op de energiecentrales. President Zelensky roept bewoners op om zuinig om te gaan met elektriciteit. En een flinke explosie in Rotterdam heeft vannacht voor veel schade gezorgd. Gebeurde in een halletje bij een appartementencomplex. De knal zorgde ervoor dat ramen sneuvelden en de straat bezaaid lag met glas. Niemand raakte gewond en waardoor die explosie is veroorzaakt weet de politie nog niet. En misschien heb jij over een tijdje wel een nieuwe leraar maatschappijleer. Goedemorgen. Goedemiddag eigenlijk. Leuk je allemaal te zien. Premier Mark Rutte wil als hij stopt als premier fulltime les gaan geven. Dat heeft hij gezegd tegen Omroep West. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, want de premier is al regelmatig voor de klas te vinden op wat middelbare scholen in Den Haag. En dat bevalt hem goed. Je moet volgens mij in het leven dingen doen eh, waar je s'avonds niet van denkt was het nuttig. Nou, in de politiek is er nog wel eens een dag dat je s'avonds denkt was dit nou allemaal nuttig. Maar een leraar hoeft zich die vraag nooit te stellen. kan allemaal nog wel even duren. Rutte zegt dat hij voorlopig nog niet van plan is te stoppen als premier. Het weer bewolkt en regenachtig met zo'n 7 graden. Morgen vooral bewolkt, maar dan kan er ook wat regen en motregen vallen. En dan niet warmer dan 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Kroop het Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten.